Het aantal gewonden loopt tegen de 200. De explosies volgden kort na elkaar, vooral in de buurt van overheidsgebouwen. De Iraakse overheid zegt dat Al-Qaeda-strijders achter de bomaanslagen zitten. Ze zouden het land willen ontwrichten in de aanloop naar de verkiezingen van februari. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren heeft erkend dat hij in 1944 samen met een handlanger drie verzetstrijders heeft doodgeschoten. Voor de rechtbank in Aken zei de oud-SS'er dat hij de executie zelfs een militaire opdracht zag en dat hij geen moment dacht dat dat een misdaad was. Nu kijkt hij daar anders tegenaan, zei de 88-jarige Boeren. De Nederlandse Bank zegt dat de economie er gunstiger voor staat dan een half jaar geleden, maar dat het herstel fragiel is. In het kwartaalbericht schrijft de DNB dat de Nederlandse economie dit jaar met 4% krimpt. In 2011 is de verwachte groei 1,2%. De werkloosheid loopt volgens DNB op tot 6,5% in 2011. Hoofdcommissaris Van Baal, bestuursvoorzitter van de politieacademie, verhuist zo snel mogelijk naar Apeldoorn. De afgelopen dagen was er commotie over zijn woon-werkverkeer. Van Baal woont in Alphen aan den Rijn en wordt door een privéchauffeur heen en weer naar Apeldoorn gereden. Van Baal zegt dat hij zo snel mogelijk een eind wil maken aan de ophef. In Capelle aan den IJssel hebben inzittenden van twee auto's gisteravond al rijdend over en weer geschoten. Mogelijk hadden ze ruzie gekregen na een aanrijding. Bij een benzinestation stapte een gewonde man uit een van de auto's. De politie hield later in Hendrik Ido Ambacht drie mannen aan, maar zij bleken niets met de zaak te maken te hebben. De gewonde man is na behandeling in het ziekenhuis gearresteerd. Het weer, af en toe regen of motregen. Vanmiddag wordt het droger en breekt in het westen en zuiden de zon door. En het wordt een graad of 9. Morgen en donderdag verandert er weinig. Daarna meer zon en kouder.